Kirsten Klomp met het NOS. Koenders gaat er in de EU voor pleiten om het overleg met Turkije over een EU-lidmaatschap op te schorten. Eerst voelde hij daar weinig voor, maar omdat een Kamermeerderheid het wil... gaat Koenders zijn EU-collega's polsen, zei hij in de Tweede Kamer. Volgens Koenders maakt het kabinet zich zorgen over de ontwikkelingen rond de rechtsstaat in Turkije. Sinds de mislukte staatsgreep in juli zijn duizenden advocaten, rechters en leraren ontslagen... Vanochtend meldde de ARD dat ook de Duitse bondskanselier Merkel wil stoppen met de onderhandelingen met Turkije, maar daarvan blijkt toch geen sprake te zijn. Wel wil ze de gesprekken op een laag pitje zetten. Drie oud-medewerkers van Air France die bij een demonstratie in Parijs de personeelschef belaagden, hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen van drie tot vier maanden. Bij het protest tegen een reorganisatie vorig jaar trokken ze de kleren uit van de Air France topman die daarna halfnaakt over een hek klom om te vluchten voor de boze medewerkers. De afgelopen koude nachten was het extra druk in de opvangcentra van het leger des Heils. Er sliepen 300 extra daklozen in de centra. De meeste daklozen kwamen naar opvangcentra in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Vrijdag besloten de GGD's in de vier grote steden al dat de winteropvang in verband met de kou eerder open zou gaan. De onroerende zaakbelasting stijgt volgend jaar gemiddeld met 1,3 procent. Dat zegt Vereniging Eigen Huis na een steekproef. Het OZB-tarief mocht dit jaar maximaal met bijna 2 procent stijgen. Toch zijn er uitschieters. Zo verhogen Omme en het Groningse Haren de tarieven met 12 en 11 procent. In Rijswijk en Mierlo dalen de tarieven met 7 procent. Het weer in het noorden en midden bewolkt, maar in het zuiden is het nog zonnig. Later wordt het ook daar bewolkt en kan het licht regenen. Het is 3 graden in Limburg en 9 in het noorden.